Ook lokale functionarissen en de democraten in het congres zijn woedend. Ze beschuldigen de agenten van buitensporig geweld en vinden dat de regering Trump zijn boekje te buiten gaat met de inzet van de federale politiemacht. De Rwandese vrijwilliger die vorige week werd opgepakt in verband met de brand in de kathedraal van Nantes en werd vrijgelaten, is nu weer aangehouden. Volgens de Franse krant Le Monde heeft hij inmiddels bekend dat hij het vuur heeft aangestoken. Wat zijn motief was, is niet duidelijk. De man zit vast. Zijn advocaat zegt dat hij spijt heeft van zijn daad. In Uitdam is een beschadigde auto gevonden... die mogelijk in verband kan worden gebracht met de dood van een meisje van 14 uit Marken. Volgens de politie is de schade aan de auto voldoende om een onderzoek in te stellen. Het lichaam van het meisje werd gisterochtend gevonden langs de dijk bij Zuiderwoude. Omdat er remsporen zijn ontdekt, denkt de politie dat er een aanrijding was... en dat de dader is doorgereden. Noord-Korea heeft voor het eerst sinds de wereldwijde corona-uitbraak... nu ook een vermoedelijke besmetting gemeld. Volgens het staatspersbureau gaat het om iemand die drie jaar geleden Noord-Korea ontvluchtte... en die een half juli terugkeerde naar de stad Kaesong. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de stad afgesloten van de buitenwereld... en de noodtoestand afgekondigd. Uit angst voor de coronapandemie werd eerder dit jaar het grensverkeer al aan banden gelegd. Ook buitenlandse toeristen zijn niet meer welkom in Noord-Korea. Het weer, geregeld zon, plaatselijk nog een bui, mogelijk met onweer. Een matige tot krachtige westelijke wind. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.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 Of het model wel betrouwbaar is? De vraagprijs niet te hoog? Een andere auto koop je niet iedere dag. Daarom hebben we bij de ANWB bijna 70.000 occasions voor je klaargezet. En bij elk model vind je extra informatie van onze auto-experts en de actuele richtprijzen.